50 miljard euro aan noodleningen moeten worden uitgekeerd. Gelopen dag vergaderd, de komende dag is het de beurt aan de regeringsleiders. De politie Drenthe waarschuwt voor een partij gevaarlijk illegaal vuurwerk. Het gaat om lawinepijlen van het zwaarste type. Volgens de politie is de explosie van zo'n pijl vergelijkbaar met die van een staaf dynamiet. De politie heeft aanwijzingen dat een partij pijlen vorig jaar in de illegale handel terecht is gekomen en is bang dat het vuurwerk de komende tijd op verschillende plaatsen opduikt. De politie roept mensen op om zich te melden als ze weten waar het vuurwerk ligt opgeslagen.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 In de peilingen staat de gematigde islamitische partij Ennahda bovenaan. Die partij was onder Ben Ali verboden. Volgens Ennahda gaat de islam goed samen met democratie en vrijheid... en zal de partij geen verbod op alcohol nastreven of vrouwen dwingen een hoofddoek te dragen. Seculiere Tunesiërs zijn daar wel bang voor en vrezen voor de islamisering van hun land... De verkiezingen gaan vandaag over de vorming van een constitutionele raad die een nieuwe grondwet maakt. Uit hun midden wordt een interim-president gekozen en een regering gevormd. De verkiezingen in Tunesië worden gevolgd door 180 Europese waarnemers. Minister De Jager vindt dat banken meer moeten bijdragen aan het noodpakket voor Griekenland. In juli werd nog afgesproken dat banken 21% van hun investeringen in Grieks staatspapier zouden afschrijven. Maar volgens De Jager moet het percentage flink omhoog. Hij wilde geen getallen noemen, maar het zou gaan om 50 tot 60 procent. Om een faillissement af te wenden zou tussen de 250 en 450 miljard euro aan noodlening.